Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse politie heeft sinds het uitbreken van de rellen twee weken geleden... meer dan duizend mensen gearresteerd. 575 mensen daarvan worden vervolgd. De Britse politie zegt op X dat ze eerder al gewaarschuwd hadden... dat ze snel zouden optreden en dat dit soort criminaliteit niet getolereerd wordt. De rellen braken uit na een dodelijke steekpartij in Southport... waarbij drie meisjes omkwamen. Online werden onjuiste berichten verspreid over de afkomst van de verdachte. Dat leidde op meerdere plaatsen tot geweld. Op Ameland zijn afgelopen maandag twee jonge kinderen slachtoffer geworden van zedenmisdrijven. In de ochtend werd een jong kind geconfronteerd met een schennispleger. Die was alleen en had een fiets bij zich, zegt de politie. Later die dag sprak een man van middelbare leeftijd een ander jong kind aan in de duinen achter een camping. Dat kind werd slachtoffer van een zedenmisdrijf. De politie zegt dat de man mogelijk vlak daarvoor met twee andere personen was. Het is niet duidelijk of die bij elkaar horen. In Den Haag is gisteravond een man neergeschoten. Dat meldt de politie. De man is met zijn schotwond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt van het slachtoffer werd een voorwerp gevonden dat lijkt op een vuurwapen, schrijft de politie op X. Er wordt gezocht naar getuigen. Het avontuur van SC Twente in de Champions League is voorbij. Nummer 3 van de eredivisie van afgelopen seizoen kwam niet verder dan een gelijkspel tegen SC Red Bull Salzburg. Het werd 3-3. Het was niet voldoende om de 2-1-nederlaag van een week geleden in Oostenrijk te repareren. Twente gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.